Mark Hokke met het NOS Journaal. In het Kamerdebat over afspraken met Shell. Volgens de premier zijn die vertrouwelijk. Rutte zei wel dat hij eerder had kunnen weten van belastingafspraken met bedrijven. Vorige week ontkende hij nog dat die bestonden. Oppositiepartijen pleiten voor meer openheid over dergelijke deals. De PVV diende een motie van wantrouwen in tegen Rutte, maar die haalde het niet. Chauffeurs in het streekvervoer staken vanaf vandaag, in ieder geval tot vrijdag. Waarschijnlijk rijden de komende dagen weinig bussen en regionale treinen... omdat veel chauffeurs zijn aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV. Die willen meer loon en minder werkdruk van de werkgevers in het streekvervoer. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het stadsvervoer meestal wel. De Lifeline, een schip met zo'n 230 migranten aan boord, mag toch niet aanleggen in Malta... Gisteren zei de Italiaanse premier Conte nog dat het schip terecht kon op het eiland, maar de Maltese autoriteiten laten het niet toe. De lifeline pikte migranten vorige week al op van bootjes voor de kust van Libië. Italië en Malta vinden dat de hulporganisatie voorbarig was met zijn hulp, omdat de Libische kustwacht al onderweg was. Gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht komen in het milieu terecht via het afval, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Gimoers zou niet aan de afvalverwerker melden dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in het afval zitten. En die worden er dus ook niet uitgehaald. Hoeveel van die stoffen en of de wet is overtreden is niet onderzocht. En Londen heeft taxibedrijf Uber weer een vergunning gegeven. Vorig jaar september werd die niet verlengd. Omdat de gemeente vond dat het bedrijf niet voldeed aan de regels voor taxidiensten. Klanten waren daar boos over. Nu heeft Uber beterschap beloofd en de rechter in Londen gaf het taxibedrijf daarom een tijdelijke vergunning voor 15 maanden en met strenge controles. Het weer, eerst wolkenvelden, later vandaag overal vrij zonnig... en met 24 tot 27 graden op veel plaatsen zomerswarm.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba para guitarra, veo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se mal amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores.